Alleen lopen die contracten af en betalen steeds meer mensen de variabele en nu dus hogere prijs, vertelt mijn collega Lisa Schallenberg. Ja, begin dit jaar ging het om ongeveer de helft van de, van de huishoudens. Dat had een variabel energiecontract. Eind juni was dat opgelopen naar 56 procent. Dus het gaat dan om 400.000 huishoudens die eerst niet variabel zaten en nu dus wel. Energieleveranciers bieden nauwelijks nog vast contracten aan. Ze willen zich niet vastleggen op één tarief... omdat ze niet weten hoeveel de prijzen nog zullen stijgen. In de Middellandse Zee zijn bij Gibraltar twee schepen op elkaar geknald. Een van de twee heeft vloeibaar gas aan boord. De ander was met een lading olie op weg naar Vlissingen. Dat schip is na de botsing deels gezonken. Het is nog niet duidelijk of er olie in zee is gelekt. De bemanning is nog aan boord. Met hen gaat het goed. De douane heeft in de haven van Rotterdam 850 kilo kook onderschept. De drugs zaten verstopt in twee containers met pinda's uit Argentinië. Volgens de OM had de lading een waarde van ruim 65 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd. En goed nieuws voor pingvin Lucas. Dat beestje in een Amerikaanse dierentuin was altijd het buitenbeentje van de groep. Hij heeft een infectie aan zijn voeten, waardoor zijn spieren niet lekker werken. Maar nu hebben ze hem orthopedische schoenen aangemeten. En dat is dikke winst voor Lucas moves. Deze verzorger is blij dat hij nu eindelijk een beetje meewaggelt met de rest van de pingwins. I've known him since he was an egg. So it warms my heart just to know that we've been able to do something to make him more comfortable uh, and to make him fit into the little bit Lucas heeft zijn nieuwe patas gekregen van een organisatie die speciaal bestaat om dieren met lastige afwijkingen te helpen. Het weer, een zonnig zomersmiddagje, 22 tot 26 graden. Later vanavond wel wat meer wolken, in het zuiden ook wat regen. Morgen begint ook nog nat, maar later wordt het weer net zoiets als vanmiddag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer 10 kilometer met een kwartier vertraging. Na de hindering van Amsterdam tussen de afrit Volendam en Knopend Watergraafsmeer 6 kilometer.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 Nu zeg ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef?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 They can lead you on and keep you in a daze. Keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried to They'll leave you penniless. With desire. to you promis. ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan, want ik ben soms nog bang in het donker.